Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Streamingsdiensten als Disney+, HBO en Amazon worden verplicht om te investeren in Nederlandse producties. Dat hebben de coalitiepartijen afgesproken. In de oorspronkelijke plannen moesten streamingdiensten 5% van hun verdiende geld in Nederland uitgeven aan films en documentaires. Dat hoeft nu niet meer. Ze mogen het ook investeren in reality soaps en spelshows. Een andere streamingdienst, Netflix, heeft vandaag een vervelend mailtje verstuurd. Daarin staat dat je voortaan echt extra moet betalen als je je account deelt met je broer, zus of vriend. Balen voor deze mensen, zag verslaggever Sander Bellekom. <laughs> nee, nee, nee, zeker niet. Nee, ik, eh, ja, ik eh, share wel een account. Vijf of zo, weet ik veel. Ja, vijf. Van mijn schoonmoeder, dus, eh, dus ja, ik maak ik maak er wel gebruik van. Ja, ik vind het wel jammer eigenlijk, want je deelt het allemaal. Het is gewoon je eigen gezin. En als je ouders dan betalen, dan vind ik dat de kinderen daar ook wel op mogen kijken. Je Netflix-account delen mag nog wel, maar dat kost je dan wel 4 euro per maand. En er is eindelijk duidelijkheid over de vermiste Maria van der Zanden uit Putten. Zij verdween in, 1994. Een paar weken later werd er een lichaam in een meer in Duitsland gevonden. Op basis van onder meer vingerafdrukken blijkt nu dat het om van der Zandens lichaam gaat. Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation pakte de zaak laatst op. Zij mocht het nieuws vertellen aan de vader van Maria. Ja, hij is natuurlijk ontzettend blij aan de ene kant dat hij nu weet waar zijn dochter is. Tegelijkertijd zijn er nu duizend en één nieuwe vragen eh, die bij hem komen. En eh, wij hopen de komende tijd die samen met het cold case team hem, voor hem te kunnen beantwoorden. En PSV moet één wedstrijd voor het einde van de competitie verder zonder hoofdtrainer. Ruud van Nistelrooy stapte vanmiddag op omdat hij niet goed lag bij zijn assistenten en een paar spelers. Directeur Marcel Brands baalt ervan. Het is ja, heel erg jammer dat het, eh, dat het zo gelopen is. En, eh, we hebben de Jonkruisgaan gewonnen, we hebben de beker gewonnen. En we staan drie punten voor eh, oh, in de laatste wedstrijd voor de tweede plaats. Als je het zo bekijkt, dan, dan is daarin uh, geen verwijt te maken naar Ruud. Toch gaat hij weg. En toen gaat hij weg, maar niet omdat wij dat willen. Zondag tegen AZ zit assistent Fred Rutte op de bank als hoofdtrainer. Het weer, vrij veel bewolking, al is het langs de kust best zonnig vanmiddag, 14 tot 17 graden. Morgen is er meer zon, dan is het 1 of 2 graden warmer.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 De vrouw van 95, die vorige week werd getaserd door de Australische politie, is overleden. De demente vrouw had in het verzorgingstehuis waar ze woonde een vleesmes gepakt... en kwam daarmee op agenten af. Die besloten haar te beschieten met een taser, waardoor de vrouw viel en een schedelbreuk opliep. GroenLinks-politicus Paul Rozemuller gaat de gezamenlijke Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA leiden. Dat hebben de fractieleden unaniem besloten. Volgende week zijn de Eerste Kamerverkiezingen. Expo Assen wordt een wachtplek voor nieuwe asielzoekers. Dat moet ervoor zorgen dat asielzoekers niet meer buiten hoeven te slapen in Ter Apel...